uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er komt voorlopig geen einde aan de krapte op de woningmarkt, dat zegt makelaarsvereniging NVM. De aangesloten makelaars verkochten vorig jaar 149.000 woningen, ongeveer evenveel als een jaar eerder. In het laatste kwartaal zetten minder mensen hun huis te koop... en dat leidt tot prijsstijgingen, omdat de grote vraag de prijzen opdrijft. Volgens ook dat de doorstroming op de markt stokt. De FIAT gaat nauwer samenwerken met financiële centra... en onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore en Hongkong. Dat is om crimineel geld beter te kunnen opsporen. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst zegt dat criminelen... steeds meer gebruik maken van ingewikkelde internationale witwasconstructies. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid... die praten met Dubai over een verdrag van het uitwisselen van justitiële gegevens. Dat zou dan zijn van personen en bedrijven die daar zitten gevestigd. Sint Maarten gaat vandaag voor de negende keer in tien jaar tijd naar de stembus. Zeven partijen strijden om 15 zetels in het parlement. Favoriet is de National Alliance van demissionair premier Silviara Jacobs. Sint Maarten is al jaren een autonoom land binnen het Koninkrijk... maar is financieel helemaal afhankelijk van Nederland. Komt door de verwoestingen die orkaan Irma in 2017 heeft aangericht. Nederland stelde een half miljard beschikbaar voor de wederopbouw... onder meer in ruil voor toezicht door een integriteitskamer. Politici op het eiland spreken van Haagse bemoeizucht. En vorig jaar zijn 126 wethouders in Nederland gedwongen afgetreden of weggestuurd. Dat is het hoogste aantal in 15 jaar tijd. Blijkt allemaal uit onderzoek in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur. De belangrijkste oorzaak is het hoge aantal coalities dat stranden. Het weer nog, is bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vanmiddag wordt het even droog, maar tegen de avond gaat het weer regenen. Het is erg zacht met een graad of 12 en verder waait het stevig. Morgen wat vaker droog en soms wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De nasleep van ongelukken veroorzaakt nog veel vertraging op de wegen rond Amsterdam. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam voor Naarden een kwartier oponthoud. Voor Knoop het Watergasmeer ook een kwartier. A4 daarna richting Amsterdam. Tussen Knoop de Hoek en Knoop het een kwartier. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Knoop het Koenplein 20 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoop Velsen en Amstelveen een half uur.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 up for me and sweat die So I'm gonna put my time in I won't stop until the angels say Jump in that water, be free Come south of the border the boy keep us out, can't hold us down anymore.